Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN-veiligheidsraad is het eens over een staakt het vuren in de Gazastrook... en het vrijlaten van gijzelaars. Het is een Amerikaans plan en daarin staat dat Israël en Hamas meteen moeten stoppen met vechten. Je hoort correspondent Rudy Bauma. Dat is een eh, bindende resolutie. Dat wil niet zeggen dat Israël zich daar altijd aan houdt. Want Israël heeft regelmatig resoluties ja, in de wind geslagen. Maar nu ligt alles anders. Want volgens de Verenigde Staten staat Israël achter deze tekst. Wat de VS betreft kunnen de gevechten dus vandaag stoppen. Intussen heeft het demissionaire kabinet gezegd dat Nederland weer wil meebetalen aan UNRWA. Dat is de hulporganisatie voor Palestijn van de VN. Franse burgemeesters vinden het geen goed idee om over drie weken al verkiezingen te houden. President Macron kwam daar gisteren ineens mee. De burgemeesters vinden het te kort dag en de planning is onhandig... want Frankrijk moet op hetzelfde moment ook de Olympische Spelen organiseren. Vinicius Junior is blij met de veroordeling van drie Spaanse voetbalsupporters. De fans van Valencia schreeuwden racistische dingen naar hem... en hebben nu celstraffen en stadionverboden gekregen. Vinicius hoopt dat dit andere mensen met racistische plannen afschrikt. Ook de FIFA noemt de veroordeling een stap in de goede richting. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd gespeeld voordat het EK in Duitsland begint. Oranje stond vlak voor tijd 3-0 en toen was daar Wout Weghorst met de vierde. Of toch niet? Malen denkt er natuurlijk heel anders over. Doniel Malen en Wout Weghorst. Maar weer een vlag. Ja, dus geen 4-0 of toch wel? Malen, nou dit vraag ik me eerlijk gezegd af. En het is wel een goal. Het is wel 4-0. Toch wel dus. Morgen reist Nederland naar Wolfsburg. Vrijdag begint het EK in Duitsland. En zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Polen.